Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Europese import van vloeibaar gas via schepen stijgt deze maand naar een recordhoogte. Onderzoekers van een databedrijf schatten dat schepen deze maand ruim 10,5 miljoen ton vloeibaar gas zullen afleveren in de, in de Europese havens. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar januari. Door de hoge energieprijzen lag de invoer vorige maand ook al relatief hoog. In een maand tijd keerden 14 schepen die onderweg waren naar Azië zelfs om... omdat ze in Europa een hogere prijs voor het gas konden krijgen. In Duitsland is de chef van de marine in opspraak geraakt. Vice-admiraal Schoenberg zei in een videodiscussie dat de Russische president Poetin respect verdient... en dat Oekraïne de Krim dat door Rusland is ingelijfd nooit zal terugkrijgen. De opmerkingen komen op het moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. De Duitse regering heeft afstand genomen van de uitspraken van de marinechef. Hij zelf heeft spijt betuigd en zegt dat hij zijn persoonlijke mening gaf. Schaatser Kjeld Nuis heeft zijn eerste rit bij de NK Sprint afgebroken vanwege pijn aan zijn rechterbeen. Vlak na de start maakte hij een misslag, waardoor hij even uit balans raakte. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de tweevoudig Olympisch kampioen. Kjeld Nuis staat op de planning om 8 februari in actie te komen op de Olympische 1500 meter. De Nederlandse handbalmannen hebben op het EK in Budapest gewonnen van Montenegro. Het werd 34-30. Het is de eerste overwinning voor de handbalmannen in de hoofdronde van het toernooi. Afgelopen dagen testen meerdere spelers positief op het coronavirus... onder wie de eerste en tweede doelman. Invalkeepers René de Knecht en Thijs van Leeuwen werden op het laatste moment ingevlogen. Het weer bewolkt in wat lichte regen. Vannacht koelt het af naar 4 graden en is er kans op mist. Komende dag bewolkt maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Knoop in Zaandam.